11 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Voor de kust van Noorwegen is een cruiseschip in de problemen gekomen. De motoren van het schip met aan boord 1300 passagiers zijn uitgevallen. Noorse media melden dat 10 mensen gewond zijn geraakt, van wie drie ernstig. De opvarenden worden met helikopters geëvacueerd. In de buurt is ook een vrachtschip met 9 opvarenden in de problemen geraakt. Het cruiseschip zond vanmiddag een noodsignaal uit... toen het door de westerstorm op de Noorse kust dreigde te lopen. Later kon een van de motoren weer worden opgestart en het anker worden uitgegooid. In het centrum van Londen hebben honderdduizenden mensen gedemonstreerd... om een nieuw referendum te eisen over de brexit. Volgens de organisatoren waren er ongeveer een miljoen demonstranten. Of dat aantal klopt is onduidelijk, maar het verzet tegen de brexit groeit. Een online petitie voor het blijven in de Europese Unie... is inmiddels door 4 miljoen Britten ondertekend. In Israël is Rafi Eitan overleden, de voormalige geheimagent... die nazi-kopstuk Adolf Eichmann uit Argentinië wist te ontvoeren. Eitan was 92 jaar oud. Hij was een van de oprichters van de Israëlische geheime dienst, de Mossad. Hij deed naar eigen zeggen mee aan honderden operaties... waarvan de ontvoering van Adolf Eichmann het meest tot de verbeelding sprak. Premier Netanyahu zegt dat Israël met Eitans dood een heldarmer is. En Stuk TV is voor het vijfde jaar op rij uitgeroepen tot het beste YouTube-kanaal van Nederland. De drie makers kregen ook de Viet Awards voor de beste muziek en de beste serie. De online serie Jachtseizoen. Stuk TV is sinds afgelopen najaar in handen van Talpa van John de Mol. De Viet Awards, de Oscars van de Nederlandse YouTube-industrie... werden in Amsterdam vanavond uitgereikt in 14 categorieën.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 to job.

Carter. Mr. Cavistelli, take control on the music. And this is my house. My house radio show. radio show. 桌上。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 is your house, and your house is 99999. listen to the incredible sound of Mr. Chiavistelli DJ. Chiavistelli. And this is my house. I love you.